Veces, fronzet manus, scacalignum frigidum, e flent, fumusit sit, in aerem tacitum. flores, non forma, non ritus, et vox una